Beloen met het NOS Journaal. Paus Leo roept op mensen in nood te helpen. Tijdens zijn eerste kerstnachtmist als kerkleider zei hij dat het verhaal over de geboorte van Jezus... mensen moet herinneren aan hun plicht om armen en vreemdelingen te helpen. Paus Leo gaf zijn kersttoespraak voor zijn 6000 mensen in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Buiten op het plein stonden ongeveer 5000 mensen die de mis op schermen volgden komende dag spreekt paus Leo in Vaticaanstad ook voor het eerst de Urbi en Orbi uit. De traditionele zegen aan de stad en de wereld. Ook op de eerste dag van de onderhandelingen tussen Thailand en Cambodja... worden beschietingen over en weer gemeld. Volgens Cambodja raakten zeker twee burgers gewond. Thailand meldt een gewonde militair. Afgelopen dag spraken delegaties van de twee landen over hervatting van de wapenstilstand... De Series Request actie van NPO 3FM heeft ruim 18,4 miljoen euro opgeleverd. En dat is een recordbedrag. Het ingezamelde geld gaat naar de stichting Spieren voor Spieren... die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Drie 3FM-dj's zaten bijna een week opgesloten in het glazen huis in Den Bosch... en werden afgelopen avond bevrijd door voetbaltrainer Louis van Gaal. Hij is ereambassadeur van Spieren voor Spieren. Het ingezamelde geld van Series Request wordt onder meer gebruikt... om kinderen met een spierziekte te laten sporten. Het weer helder, veel wind en het is ongeveer 3 graden onder nul.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 Are you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there? but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore.